ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 200 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 5 kilometer. De rechte reishok is dicht. Bij werkzaamheden is daar nogal wat water op de weg gekomen. Verderop is het langzaam rijden tussen Gooimeer en Eembrugge over 12 kilometer. Richting Amsterdam staat bij de afwit 5 kilometer. En verderop bij Muiderslot nog eens 6. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Apkoude en Marsen 11 kilometer langzaam rijden. Op de A10 de ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag tussen de knoop op de Watergraafsmeer en de Nieuwe Meer 7 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag tussen Driebergen en Knopen Lunette 6. A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 7 kilometer. Op de A16 Rotterdam-Breda voor Knopend Klaverpolder 7.